in gevaar. Want als ouders strafbaar worden gesteld, raakt dat ook hun kinderen. De asielwetten komen van oud-minister Faber. Het kabinet wil de wetten wel uitvoeren als ze door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. En een choreograaf van Studio 100 is zeker 16 keer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, schrijven Belgische media. De man werkte mee aan de K3 Original Shows... die ook in Nederland worden gespeeld. Hij zorgde voor een angstcultuur bij zijn dansers... die daarover de afgelopen maand aan de bel trokken. Ze werden vooral emotioneel gechanteerd. Het Veronica Weer van Weer Online...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 Er raakte niemand gewond, het gebouw was namelijk leeg. Er zijn ook acht drones onderschept. In Teheran is de nationale omroep van Iran